Van begin maart tot eind mei waren er officieel 5900 coronadoden. In diezelfde periode lag de oversterfte grofweg tussen de 8600 en 11.700. Vooral in de eerste fase van de uitbraak zijn er waarschijnlijk relatief veel mensen overleden aan corona... zonder dat die op die manier werden geregistreerd. Er werd toen nog weinig getest. Er wordt bij grote werkgevers nog altijd veel thuisgewerkt. En het ziet er naar uit dat dat nog even zo blijft. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS onder de 25 grootste werkgevers van ons land. Zoals de Rabobank, Achmea en ASML. De meeste bedrijven willen dat ook na de crisis mensen zeker twee tot drie dagen in de week vanuit huis werken. Wel is het de bedoeling dat werknemers elkaar weer vaker ontmoeten omdat sociaal contact nu wordt gemist. Vanochtend biedt het Outbreak Management Team het advies over het gebruik van mondkapjes aan. Gisteravond lekte al uit dat het kabinet geen landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte wil. Al kunnen burgemeesters op kleine schaal vermoedelijk wel mondkapjes invoeren. De Amerikaanse president Trump heeft het gebruik van een malaria-medicijn tegen COVID-19 opnieuw verdedigd. Afgelopen maanden suggereerde hij ook al meerdere keren dat hydrochloroquine zou kunnen werken tegen het virus. De medische wereld ziet daar geen bewijs voor en waarschuwt dat het tot hartproblemen kan leiden. Een paar artsen die er nog wel heil in zien prijzen het middel aan in een video die door Trump onder de aandacht werd gebracht. Onder meer Facebook, YouTube en Twitter hebben die video verwijderd. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden wat meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen vrij zonnig en warmer, 22 tot 27 graden.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 En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%.